Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Tot nu toe zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... meer dan een miljoen mensen het land ontvlucht, meldt de Verenigde Naties. De VN houdt er rekening mee dat tot wel 4 miljoen Oekraïners zullen vluchten... maar mogelijk wordt het aantal nog naar boven bijgesteld. Als het aantal vluchtelingen zo blijft oplopen... kan dit volgens de VN de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw veroorzaken. De VN meldt ook dat er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zeker 227 burgers zijn omgekomen. Ook zijn minstens 525 burgers gewond geraakt. De meeste doden vielen door explosies. De VN zegt dat het werkelijke aantal doden en gewonden nog hoger kan zijn... doordat meldingen vertraagd binnenkomen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een videoboodschap het verzet van de Oekraïense bevolking geprezen. Hij zei dat elke Rus een felle tegenstoot van burgers kan verwachten. Zelensky noemde de Russische militairen verwarde kinderen... die volgens hem niet weten waarom ze Oekraïne binnenvallen... en worden misbruikt door hun leiders. Volgens hem zijn sommige soldaten op de weg terug naar Rusland. Bij een helikoptercrash in Roemenië zijn zeven militaire reddingswerkers omgekomen. Ze waren op pad om een vermiste straaljager van de Roemeense luchtmacht te zoeken... toen de helikopter neerstortte in het oosten van het land. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Wel had de helikopter gemeld dat het weer slecht was. In Duitsland is het jacht van een Russische oligarch in beslag genomen, schrijft zakenblad Forbes. Het schip lag sinds een paar maanden in Hamburg voor een opknapbeurt. De eigenaar van het jacht is een van de Russen aan wie de Europese Unie sancties heeft opgelegd vanwege banden met de Russische regering. Het jacht met de naam Deelbaar is omgerekend 540 miljoen euro waard. Het heeft onder meer twee helikopterplatforms, een sauna en het grootste zwembad dat ooit op een jacht is gebouwd aan boord. Het weer op de meeste plekken helder met temperaturen rond het vriespunt.